5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. President Trump heeft onafhankelijkheidsdag gisteren in het teken gezet van de grootste historie en prestaties van de Verenigde Staten. In een speech bij het Lincoln Memorial gaf hij bijzondere aandacht aan de heldendaden van het leger. Onder het geronk van overvliegende straaljagers noemde hij Amerika sterker dan ooit en riep hij mensen op zich aan te sluiten bij Defensie. Op 4 juli, de 4th of July, viert Amerika de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring in 1776. De oppositie in Soedan is het eens geworden met de regerend-militaire raad over een overgangsregering. Die wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en een burgervertegenwoordiging. Daarna is het de bedoeling dat er verkiezingen komen. Duizenden Soedanezen gingen de straat op om dit akkoord te vieren. De oppositie zat sinds twee dagen weer om tafel met de raad... na weken van gewelddadige protesten in het land. Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft wilddoorgangen naar naastgelegen bossen afgesloten met hekken. Het park is het zat dat er zoveel herten naar binnen komen en heeft geen zin om die af te schieten. Ook wil het park beslist voorkomen dat er een wolf naar binnen komt. De directeur van De Hoge Veluwe zegt dat Nederland volslagen ongeschikt is voor wolven. Dat zijn bovendien beschermde dieren die niet mogen worden afgeschoten. In plaats van herten en wolven heeft het park liever meer insecten, amfibieën en reptielen. Van wie vroeger droomde van een beroep als piloot, dierenarts of kapper... is 1 op de 5 ook in die sector terechtgekomen. Het CBS vroeg brugklasleerlingen in 1999 wat zij wilden worden. Nu blijkt dat de meest realistische jongensdroom timmerman was. 46 kwam ook zo terecht. En bij meisjes waren dat degenen die iets met kinderen wilden doen. Het weer. De minima liggen tussen de 15 en 12 graden. De komende dag is er veel zon, vooral in het zuiden. Er staat een krachtige wind op de Wadden en rond het IJsselmeer.